Herman Vriend met het NOS Journaal. De kans bestaat dat zeer sterke soorten kies mogelijk over. Ook minister Opstelten vindt het een goed rapport. THC is de werkzame stof in wiet en hash en volgens de commissie is het aandeel THC de afgelopen jaren sterk gestegen en bevatten wiet en hash in Nederland nu vaak 18% van die stof. Het Van Gogh Museum in Amsterdam gaat vanaf oktober 2012 een half jaar dicht. Het museum moet worden verbouwd om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. De topstukken zijn in die periode te zien in de Hermitage in Amsterdam. Het gaat onder meer om 75 schilderijen. Het Van Gogh Museum is met 1,5 miljoen bezoekers per jaar het best bezochte museum van Nederland. FNV-bondgenoten is volgens werkgeversvoorzitter Wientjes onverantwoord bezig in de discussie rond de pensioenen. Vorig jaar zei de grootste vakbond van Nederland nog ja tegen het principeakkoord en nu zeggen ze nee. Volgens Wientjes is bondgenoten bezig met een interne machtsstrijd binnen de vakcentrale voorzitter Van der Kolk zegt dat het akkoord waar de bond vorig jaar ja tegen zei alleen over de hoofdlijnen ging. De oneenigheid gaat nu over de uitwerking ervan. Er komt definitief een zwarte lijst van vrijwilligers die binnen jeugdclubs de seksuele gedragscode hebben overtreden. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft daarvoor toestemming gegeven. De lijst maakt het voor pedoseksuelen die als vrijwilliger in de fout zijn gegaan moeilijker om over te stappen naar een andere club. De Zwarte Lijst is al jaren in voorbereiding en wordt beheerd door de Verenigde Nederlandse Organisaties Vrijwilligers. Het weer, vandaag buien die van west naar oost trekken. In het oosten kan het daarbij ook onweren. Vanmiddag trekken de buien weg en klaart het vanuit het westen op. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad ze op de A10, de ring van Amsterdam richting Zaandam voor de Koentunnel 4 kilometer... A27 Utrecht-Breda bij Lexmon's 3 en daar is de rechte rijstrook dicht.